Door Almegens met het NOS-journaal. Automobilisten in de noordelijke helft van het land wordt geadviseerd om hun reis uit te stellen vanwege gladheid. Rijkswaterstaat waarschuwt voor gevaarlijke rijomstandigheden. Ten noorden van de grote rivieren, behalve in Groningen, is weercode oranje afgegeven vanwege ijzel. De rest van het land kan het ook glad zijn. De PVV wil terug naar het land zonder hoofddoekjes, maar met oer-Hollandse gezelligheid... zoals de Sinterklaas-traditie met Zwarte Piet. Dat staat in het ruim 50 pagina's stellende verkiezingsprogramma. Verder moet er een ministerie van immigratie, remigratie en de-islamisering komen... en moeten mensen met een dubbele nationaliteit geen stemrecht meer krijgen. Ook wil de PVV de publieke omroep afschaffen. Het loont om bezwaar te maken tegen parkeerovertredingen die door scanauto's zijn vastgelegd. In Utrecht en Rotterdam waren in 2019 drie van de vier bezwaren succesvol. Ook in Amsterdam worden de meeste boetes na een klacht kwijtgescholden. De scanauto's zouden sommige situaties niet goed beoordelen. In de VS zijn het afgelopen etmaal 290.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal op één dag sinds het begin van de uitbraak. In de VS zijn tot nu toe 6 miljoen mensen gevaccineerd. Dat aantal is lager dan de planning van de regering van president Trump. Die beloofde 20 tot 30 miljoen mensen per maand te zullen vaccineren. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil betere kernwapens. Op een partijcongres zei Kim dat de buitenlandse politiek van Noord-Korea erop gericht moet zijn om de Verenigde Staten te onderwerpen. Hij noemde de VS de grootste vijand en het grootste obstakel voor de ontwikkeling van Noord-Korea. Het weer, waarschuwing voor gladheid. Behalve in Groningen geldt in het noorden en midden code oranje vanwege ijzel. De komende uren vriest het nog licht. Daardoor kan het ook in de rest van het land glad zijn. In het zuiden bovendien kans op mist. Vanmiddag af en toe zon, vrijwel overal droog.